Door Almegens met het NOS-journaal. De advocaten van Ridouan Taghi leggen de verdediging van hun cliënt neer. Dat bevestigt advocaat Carlo Crins-Leroy na berichtgeving door het Parool. Hij en Sultan Kat waren de overgebleven twee advocaten van Taghi... nadat de derde advocaat, Vito Shukrula, vorige week was aangehouden. Hij werd gearresteerd na een bezoek aan Taghi in de EBI in Vught... waar Taghi al jaren vastzit. Shukrula wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn cliënt. De provincie Noord-Brabant krijgt een half jaar de tijd om met agrarische piekbelasters en milieuorganisaties te zoeken naar een oplossing voor de problemen rond stikstof. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld. Twee milieuorganisaties waren naar de rechter gestapt omdat de provincie weigert geldige vergunningen van boeren in te trekken. De milieuorganisaties vinden dat nodig omdat die boerderijen dicht bij Natura 2000 gebieden liggen en daar veel stikstofneerslag veroorzaken. Maar direct boerderijen sluiten gaat de rechter te ver. Hongarije schendt openlijk Europese waarden en wetten. Dat concludeert een missie van het Europees Parlement die in het land op bezoek was. Parlementleden spraken daar met journalisten, de LHBTI-gemeenschap en corruptiebestrijders. Vanuit de EU zijn er al lange zorgen over Hongarije. Daarom zijn al miljarden euro subsidie aan het land bevroren. Ook oordeelde het Europese Hof van Justitie al meerdere keren dat Hongarije zich niet aan de Europese wetten houdt. De missie vraagt om spoedmaatregelen bij de Europese Commissie. De wereldwijde storing bij Spotify is opgelost. Dat meldt het bedrijf op sociale media. Gebruikers van de muziekstreamingsdienst konden enkele uren niet inloggen op de app en de website. Ook waren er problemen met het afspelen van muziek en podcasts. Het zou niet gaan om een beveiligingshek, Wat wel de reden van de storing was, zegt Spotify niet. Het weer, vooral in de oostelijke helft de komende uren nog regen. In het westen is het droog. Komende nacht wordt het nagenoeg overal droog. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag bij 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file in Noord-Holland op de A4 van Amsterdam naar Den Haag.